Van 10 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Ook als het herstel van de economie even tegenzit, komen er geen nieuwe bezuinigingen bij. Dat zou het economisch vertrouwen weer schaden, zei minister Dijsselbloem tegen de NOS. Hij vindt de kritiek van de oppositie dat het kabinet niet ambitieus genoeg is te makkelijk. Het tegenovergestelde is volgens hem het geval. De Tweede Kamer praat vandaag tijdens de algemene politieke beschouwingen over de kabinetsplannen. De ouders van een jongen van 15 die naar Syrië zou zijn vertrokken... zijn hun zoon achterna gereisd. Ze willen voorkomen dat de jongen uit Gouda zich aansluit... bij strijders van de Islamitische Staat, schrijft het AD. De jongen van Iraakse afkomst kwam na de zomervakantie... niet meer opdagen op school. Op Facebook schreef hij dat hij in Syrië zit. De moeder van de jongen zegt vanuit Turkije... dat ze haar zoon snel hoopt te vinden... De ouders krijgen hulp van een Belg die vorig jaar naar Syrië vertrok om zijn eigen zoon terug te halen. Zuid-Koreaanse grenswachten hebben een Amerikaan opgepakt die naar Noord-Korea wilde zwemmen. Ze zagen hem op de oever van de grensrivier Han staan. Hij zei dat hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wilde ontmoeten. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. In het gesloten land zitten drie andere Amerikanen vast. De Amerikaanse regering zegt er alles aan te doen hen vrij te krijgen. 18 Vriezen bekijken morgen in Schotland hoe het onafhankelijkheidsreferendum daar verloopt. De Schotten mogen dan ja of nee zeggen tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. De Friese afvaardiging is van de Frieske Nationale Partij, die meer zelfbestuur wil. In Schotland willen de Vriezen onder meer ervaren welke argumenten de Schotten gebruiken voor en tegen afscheiding. De Friese partij benadrukt dat afscheiding van Nederland niet het streven is, wel meer zeggenschap. Het weer nog overal zonnig vandaag en weinig wind. De temperatuur loopt op naar zo'n 25 graden. Ook morgen is het warm met flink wat zon, maar dan kan er in het zuiden wel een bui vallen. En vanaf zondag wordt het koeler. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... A4 naar Amsterdam bij Dorp 4 kilometer.